van de moslims veroordeelt terrorisme, maar hun stemmen worden zelden gehoord. Op groot scherm zagen de moslims in Londen ook speeches van de Britse premier Cameron en van de aartsbisschop van Canterbury. In de Spaanse regio Catalonië worden dit weekend voor het laatst stierengevechten gehouden. In de arena van Barcelona komt de meekomende avond een einde aan een eeuwenoude traditie. Het verbod gaat officieel pas 1 januari in, maar dit weekend zijn de laatste gevechten van het seizoen. Alle kaartjes waren in recordtempo uitverkocht en zijn op de zwarte markt voor het vijfvoudige doorverkocht. Catalonië is de eerste regio op het Spaanse vasteland met een verbod. Op de Canarische eilanden zijn stierengevechten al sinds 1991 verboden. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen is het zonnig door 20 graden aan zee en 24 in Limburg.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 vouchers on the boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them hates can't get past that. Watch me as I gas that six range. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, I'm on, I can't complain no more.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 Oh, wow. something to tell ya You won't believe how many people strayed out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me to do And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly can we get tickets to the next show? Hell no for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high, you uh-huh. wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the this, and if Shorty wanna rock, we rockin' the this, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, and I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.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 De Europese landen kregen op de vergadering kritiek op de aanpak van de crisis. De Amerikaanse minister van Financiën Geithner zei dat het gevaar bestaat voor een run op de banken en een ernstige mondiale recessie als Europa niet met een oplossing komt. Geithner vindt dat de Europese Centrale Bank een grotere rol moet krijgen bij de bestrijding van de schuldencrisis. Ook China roept Europa op de financiële stabiliteit snel terug te brengen. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg die de dader van de schietpartij in Alfa aan de Rijn enige tijd heeft behandeld, wil meer mogelijkheden voor gedwongen behandelingen. Vooral zwaar schizofrene zorgmeiders als Tristan van der Vlis zouden verplicht medicijnen moeten krijgen. De voorzitter van GGZ Rivierduinen pleitte daarvoor in Nieuwsuur. Volgens haar kunnen pillen dit, dit soort patiënten echt helpen, maar is er nu geen basis om ze die gedwongen te laten innemen. Een wetsvoorstel heeft vertraging opgelopen door de val van het vorige kabinet. Volgende week verschijnt een inspectierapport dat moet antwoord geven op de vraag of de GGZ de risico's en signalen...